Van der Linde met het NOS-journaal. In twee weken zijn zo'n 50 meldingen binnengekomen van misstanden bij Jeugdbescherming Noord. Lokale politici kwamen met een meldpunt. De inspectie concludeerde dat de hulp ondermaats is... en dat kinderen en jongeren niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Jeugdbescherming Noord is verantwoordelijk voor een groot deel van de gezinnen... in de provincies Groningen en Drenthe. De organisatie erkent dat de hulp beter moet en zegt extra mensen aan te nemen. Op een industrieterrein in Venendaal is vanochtend brand uitgebroken. De brand begon in één gebouw van een bedrijf. Het vuur sloeg over naar een ander pand. Volgens de brandweer komt er zeer veel rook vrij. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De vader van de twee overleden Nederlandse broers in Turkije is buiten levensgevaar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt de man nog wel in het ziekenhuis. Gisteren werd bekend dat de jongens van 15 en 17 jaar dood waren gevonden op hun hotelkamer. Hun vader was in kritieke toestand. De man zou in shock zijn. De vader zou hebben verklaard dat de kinderen ziek waren geworden nadat ze uit eten waren geweest. De Turkse politie onderzoekt de zaak. Familieleden die naar Turkije zijn gereisd... hebben inmiddels met de vader kunnen spreken, zegt het ministerie. Voor het eerst in de nazomer heeft het vannacht plaatselijk gevroren aan de grond. Op meetpunten in Volkel en Eindhoven werd het aan de grond min 0,2 en min 0,3. Volgens Weer Online komt de vorst uitzonderlijk vroeg. Meestal gebeurt dit pas eind september. Vorig jaar daalde de temperatuur op 13 september tot onder nul. Er zijn ook jaren geweest dat het pas in oktober of zelfs november vroor. Het weer nu, zon en wolken en overwegend droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Vannacht opnieuw koud, lokaal kan het 6 graden worden. Morgen is er meer zon en het is droog bij 22 tot 25 graden.